7 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het aantal bewoners van het AZC in Oude Pekela gaat omlaag van 500 naar 200. Dat is een van de maatregelen die de gemeente, justitie en het COA nemen... omdat Pekela al een tijd overlast ondervindt van AZC-bewoners. Vorige week werd gedemonstreerd tegen het opvangcentrum... en kondigde de burgemeester een noodbevel af... Er komen nu extra beveiligers op het AZC-terrein en bewoners die ongewenst gedrag vertonen worden overgeplaatst. Het is vrijwel uitgesloten dat er nog dit jaar een overeenkomst met de Verenigde Staten komt over TTIP, het Europees-Amerikaanse handelsakkoord. Dat komt mede vanwege de presidentsverkiezingen in Amerika, zegt eurocommissaris Malmström. Maar de onderhandelingen over TTIP gaan gewoon door, hebben de ministers van Handel van de EU besloten. Dat gebeurt ondanks kritiek van met name Franse en Duitse ministers over de onderhandelingen. De controles van aanvragen van persoonsgebonden budgetten zijn ook de komende maand minder streng. Het ministerie van Volksgezondheid heeft dat besloten omdat er nog te veel fouten in de PGB-aanvragen worden gevonden. Door het soepele beleid worden PGB's nu tot 1 november uitgekeerd, ook als er fouten in de aanvraag staan. Nabestaanden van MH17-slachtoffers zijn teleurgesteld in de Europese Commissie. Vorige maand vroegen ze eurocommissaris Mogherini om bij Rusland, Oekraïne en de VS aan te dringen op het vrijgeven van radar- en satellietgegevens van de rampdag in 2014. In een reactie schreef Mogherini dat de schuldigen moeten worden berecht en dat landen volledig moeten meewerken. Maar ze ging niet in op de vraag over de radar- en satellietbeelden. En Fred Grim is door de KNVB benoemd tot assistent van bondscoach Danny Blind bij het Nederlands elftal. De 50-jarige oud-doelman van Cambuur en Ajax komt over van Jong Oranje. Blind werkte eerder met Grim bij Sparta in Rotterdam. Blind zat zonder assistenten, die waren allemaal opgestapt. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Met 6 graden wordt het koud. Morgen opnieuw volop zon en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het was een drukke spits en de files nemen maar langzaam af. De meeste vertraging in de Randstad is er nog op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Knopen Diemen 20 minuten. De A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen een kwartier. Daar zat een auto met pech. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Afwit Geldermalsen een kwartier... Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. De hoofdrijbaan is dicht bij Dorp. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude staat 7 kilometer file met een uur vertraging. Verkeer van Den Haag naar Amsterdam kan beter omrijden via Wassenaar over de A44. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Burgerveen en Dorp 20 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden een kwartier vertraging de A15 Gorkum richting Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Tussen knoppen Del en Waddenooien staat 6 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging.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 Er is wat voor mijn kinderen, hij maakt soms op oorlogspaard met zijn ijs vast in het nou, Dat de neven waar. Als ze neer te kleien en al hebben ze geheeld. uit eten dat ze krijgen is de rijkdom van het veld.